Clemens Peters met het NOS Journaal. De kluisroof waarbij vorige maand gegevens van klanten van verzekeraar Allianz werden gestolen... bevatte persoonlijke informatie van 2,3 miljoen Nederlanders. Eerder leken het er maar 260.000 te zijn. Die 260.000 klanten zijn mensen die direct via Allianz een verzekeringspolis hebben afgesloten. Van hen zijn naam en adresgegevens en het kenteken gekoppeld. 2 miljoen anderen hebben een pechhulpverzekering afgesloten. Van hen is in de meeste gevallen alleen het kenteken bekend. Allianz vermoedt dat de dieven de informatie nog niet ontsleuteld hebben. De verzekeraar waarschuwt voor misbruik en phishing mails. Open Up is de slogan van het Eurovisie Songfestival... dat volgend jaar mei in Rotterdam wordt gehouden. Volgens de organisatie vertelt de slogan dat Nederland een land is... met een open blik naar de wereld... waar mensen hun mening met respect voor elkaar... niet onder stoelen of banken steken. De halve finales van het Songfestival worden volgend jaar gehouden... op 12 mei en 14 mei. De finale is op zaterdag 16 mei. De kaartverkoop start naar verwachting voor de feestdagen. Morgen is de laatste dag dat mensen de beroemde rode rots Uluru in Australië mogen beklimmen. Voorheen bekend als Ayers Rock. Het naderende einde veroorzaakt al weken lange rijen bij de rots. Die voor de aboriginals in Australië heilige grond is. Dat is ook de reden dat er vanaf zaterdag niemand meer naar boven mag. Wie toch een poging waagt kan rekenen op bijna 400 euro boete. AZ heeft goede zaken gedaan in de Europa League. In Den Haag wonnen de Alkmaaters met 6-0 van Astana uit Kazachstan. Koopmijners maakte twee doelpunten. Met Feyenoord ging het een stuk minder. De ploeg van trainer Jaap Stam ging in Bern met 2-0 ten onder tegen Young Boys. Twee penalties in de eerste helft deden Feyenoord de das om. Het weer. Vanavond kan er een buitje vallen. Morgen is het vrijwel overal droog met hier en daar wat zon. Het wordt dan 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Mag het licht Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen.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 Ik zal het je vertellen. Dit is hoe het gaat. onderwereldoorlog die zijn weerga niet kent. Amsterdam krijgt de afgelopen twee jaar te maken met meerdere moordaanslagen. Zeker 15 mensen zijn in dit conflict met grof geweld om het leven gebracht. Vooral dit najaar was het raak. In Amsterdam werden in een paar dagen tijd drie granaten neergelegd meeste werden op tijd ontdekt en onklaargemaakt. Handgranaten zijn super gevaarlijk, zegt de politie. Het 26-jarige slachtoffer wordt rond half tien neergeschoten in de Molukkenstraat. De afterparty in Studio Voices is dan nog in volle gang. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de biet thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks. Ah, vorige week werd er ook al geschoten op een woning iets verderop in de wijk buurtbewoners vrezen dat dit soort incidenten in de wijk vaker voor kunnen komen. Dan heb je eigenlijk maar één conclusie, namelijk dat Nederland inderdaad hard op weg is en misschien zelfs al een narco-staat is, maar in wel hard op weg is om, eh, ja, om dat medicaat te krijgen. En als het gaat om de productie van synthetische drugs, dan staan we gewoon op nummer één. Dan zijn we echt het Colombia van eh, de wereld eigenlijk als het gaat om ecstasy en uh, eh, aanverwante chemische drugs. Het is eh, weliswaar een cover, eh, want het eh, origineel is van Bodycount. This is how the way it goes. dat is het origineel, maar de jongens van Stankout hebben het vertaald naar dit is hoe het gaat. En dat heeft alles te maken met wat er een aantal weken geleden is gebeurd in de straten van Amsterdam-Zuid toen eh, advocaat Dirk Wiersma eh, werd eh, neergeschoten. En hij heeft het ook niet overleefd. want de rechtsstaat was in geding. En dat is eigenlijk een beetje de strekking van dit verhaal. Goed, de gasten zitten er ook nog. hij heeft turning into the microphones. Uh, I have just a little bit of the microphones open, so you can talk a little bit. Hello world. <laughs> Hello world. <laughs> ja. Welcome back. Ja, um, Uh, do you enjoy it? Yes, definitely. Yeah? We're having a great time. Yeah. Uh, the album you you uh, launched your album not long ago. Yeah, like exactly a month ago or so. Yeah. Mm hmm Um, yeah, it was the 24th, right? 20th. Oh, 20th. Oh. 20, 20 September. Yes. Yeah. Yes, all right. Um, it is now uh, more than a month. Yeah, it, it feels longer actually. Yeah. It's it's strange that it's only like a month. Yeah. <laughs> um, how do you, uh, how have you worked to this album? Um, well, we started working on it like a year ago, I think. So yeah. we were pretty fast with putting it together. But I think with me, it always goes like that because I bring a lot of ideas to the band, and and we basically just close ourselves in the rehearsal space for two days and then we work on the songs like a machine right. and then we come out that's how it used to go but yeah. now i'm learning as well so we're trying to slow down the process and be a little bit more patient i think that's I'm, I'm struggling with that at the moment. All ja, ja, ja. Uh, het, uh, normaal gesproken, ik geef even de vertaling. Eh, dit keer uh, was het een wat langer proces. Want soms is het wel zo dat muzikanten het te snel willen doen. Maar dat heeft dit album eigenlijk niet verdiend. En dus is dat de reden geweest om het even wat in een wat lagere versnelling te zetten. Nou, in een lower speed here on the, the racetrack, uh, you don't uh, <laughs> come with a uh, low speed. Uh, <laughs> uh, uh, the, this is your first album. I yes, think. it's yeah? my first big album, yeah? like the proper, you know, album album. But um, debut. We debut. We, we did start with a little EP, like in 2018. Yeah. Um, but that was more like opening my wings, trying to figure out what I want as a musician and. Yeah this album is really finding my voice. Yeah, because I uh, I uh, I yeah. I read something on your website. Um, it is uh, more between light and dark side. Yes. Yeah. Why and how? What what what's the, um, the reason about uh, uh, the light and the dark side? Well, I've always struggled with these two sides in my life. Yeah. I, I, I tend to fall from one extreme to the other. And I realized that a lot of people think that having dark moments in your life Mm. are are not a good thing in your life and you shouldn't have them and you should hide them and you should keep it for yourself and not share it with anybody but this is something that we all struggle with and i feel like i really want to speak up about this about you know all the dark stuff that happens in life and I really devoted this first album for that. You, you bring a, a little bit the dark side in front of every, yeah. everything. Yeah. Also in your songs so that uh, the listeners can hear what you are telling about uh, the dark side uh, for your for yourself. Yeah, it's a bit tricky though because yeah. I, I usually write kind kind of dreamy melodies, so it's it's a bit of a um, uh, yin yang. Yeah. Yin yang. Yeah, yin exactly. Yeah, so I talk about really dark stuff, yeah. but then I put it into this cushy, nice, dreamy melodies, so people listen to it as well. So I think the reason I did this is because those who want to listen to the lyrics have the choice to do that, but those who just want to enjoy the music can also do that. All right. Um, heel, heel kort, uh, het is ook uh, uh, ja, min of meer iets persoonlijks met, met het worstelen met zowel Eh, de lichte als eh, de donkere kant die in een mensenleven. En daar heeft eh, ja, Borka eigenlijk een bepaald thema bij, ja, bijgemaakt. in de vorm van dat album, van het eerste album wat ze heeft uitgebracht. je kan dus zowel, zoals ze zelf zegt, genieten van de tekst. Maar je kan ook genieten van eh, gewoon de songs en de muziek eh, die, eh, die het ook te bieden heeft. want dat is nou juist het, het leuke. Hè? Het contrast tussen het, het lichte en het licht en het, donkere, de donkere kant. het is toch ook best wel een beetje spooky om ook je donkere kant te tonen. you're not the only one. Because we have also a famous actor... sadly, uh, the man is not uh, here anymore, Rutger Hauer. Mm -hmm. um, and he was one of the actors uh, who was saying, well, I have also a dark side, so I will play a character's uh, uh, dark persons. That was uh, what he was saying. Is that your yeah, is, opinion too? Yeah, this is sort of my message, and also just to, to befriend you know sadness and depression and because we all go through it at some point in our lives hmm. and i don't think it's a it's a good idea to stigmatize people for that ah, so, yeah. Eh, het is eh, dus eh, niet de bedoeling dat je mensen dus daarmee stigmatiseert dat ze in een bepaald ja in een bepaalde hoek zitten eh, het eh, gaat erom eh, van, van, ja, dat je het ook bespreekbaar eigenlijk moet kunnen maken. En dat is eigenlijk ook een beetje de strekking van de, de, de, nummers die op het album van Borka staan. Dus we gaan straks natuurlijk nog meer van haar horen. Maar eerst hebben we natuurlijk ook nog de nodige muziek die, die we er nog even doorheen laten komen. Zoals deze I Took Your Name met Half Speed. Dat is wat je nu hoort. En daarachter hoorde je een band nou ja, een tweetal die we hier eerder hebben gehad. Wolf en Moon. Hey. Soldiers outside Always been looking for a place to hide Armed to the teeth What if this only was a dream? Half speed. inside your head. Keep reappearing inside and that I hear it pop. Can you feel it? Don't you want a shot that's scared? There's something about it. was hem eh, Wolf and Moon met eh, het eh, nummer Situations. Daarvoor I Took Your Name en Half Speed. we gaan zo dadelijk natuurlijk nog, nog twee nummers horen. Dat doen we na deze song van ook weer van datzelfde label van King Forward Records. Lions Den en Long Goodbye. Long Goodbye. Het is eh, vijf voor half tien en eh, we zijn eh, klaar voor het setje van twee, de laatste van deze twee. Which two songs are you playing, Borka? We're gonna play Hollow and we're gonna play Odd One Out, my favorite All right. from the album. great lies for the inderdaad, die staat ook eh, op het album. Hallo, was dat eh, wat je net hebt eh, kunnen beluisteren. Ehm, maar wat mij nou net ook opvalt... en dat is ook meteen ook de samenvatting van wat we eerder even hebben besproken... tijdens de uitzending over dat eigenlijk het contrast tussen licht en donker... het staat ook mooi op het album Befriend Your Darker Side. Dat is eigenlijk eh, wel eh, de mooiste samenvatting van, eh, van het album wat ik eigenlijk kan geven. En ik zie ook dat Borka mm, staat te glimlachen, eigenlijk breed staat te lachen daarbij. Dus, en die song die je net hebt kunnen horen, daar zat dat element denk ik ook wel een beetje in. Ehm, de laatste voor deze avond, Borka. dat waren ze, eh, Remy en Borka natuurlijk, eh, voor eh, deze twee nummers die ze live hebben gespeeld. En een aantal van de nummers die ze vanavond hebben gespeeld is ook, of zijn ook, terug te vinden op het album die Borka al eerder heeft uitgebracht in september, eind september. terug naar de Rob Akda Award, want ja, ze komen er weer aan en allemaal op de donderdagavond vindt Marcus denk ik ook heel erg fijn. Hè? Dat dat eh, gebeurt. Eh, wat, eh, wat vind je ervan? Gaan we dat, gaan we dat managen van... Hopelijk. Hopelijk. <laughs> dus wat dat er gaat. En een van die bands die meedoet... die deden al eerder mee de twee dames. De twee dames Bruinhof. Ze zijn hier ook geweest. toen deden ze nog mee onder Delusionals. Maar goed nieuws. Ze gaan meedoen onder deze Namelijk onder Leuna. En ze zullen waarschijnlijk ook deze song laten horen. Stars Align. Gazing at the same view Seeing something new I changed the shapes in my mind To feel like the stars look through Skin en Fair and Eerie. Daarvoor de Stars Online van eh, Leuna. Bracht de tijd op eh, tien over half eh, tien. Um, <clears throat> nou hadden we, een, dacht ik twee weken terug, hadden we hier Wolf and Moon. Dat is deels een Nederlands en deels Duitse band. Uh, ja, tweetal moet ik eigenlijk zeggen. En Stephanie is eh, de Duitse kant, Dennis is de Nederlandse kant. Datzelfde geldt eigenlijk ook eh, voor deze, dit tweetal. Ehm, want Donata Kramars is van oorsprong een Duitse. En uh, eh, Daim de Rijken die komt gewoon hier uit Nederland. Maar ze opereren uit Berlijn. En dat heeft ze toch al bepaald geen windeieren gelegd als ik eh, kijk naar het tourschema, dan zit het eh, behoorlijk vol met, eh, met allerlei dingen die ze aan het doen zijn. En dit is weer een nieuwe single van Loud and Shameless. En het nummer dat heet Faceless van Nosoyo. I'm breaking my silence. I wanna let go. I'm watching myself finally walking through hidden doors. oh. oh, oh. I lay in the cold, wake up and sweat. The fears in my head, they are not real, they're my past. I know. Oh, oh, oh, oh I know. matter and kind and I'd even materialize those ideas I keep inside. Oh, yes, I can see that look in your eyes. Insecurities turn into demons, and I think you know what they like. Yeah, you know what they like. cloud Boskat was dit. En dat nummer dat heette... Haha, ja, en dan denk ik, hé, hey, ik heb eh, toch nog iets eh, van een een of ander eh, beetje wat ik er onderdoor heb staan. Heb ik het ding helemaal uit gedaan. Ja, dat is ook heel, heel fraai, Jaap. ja, Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. En dan moet je dus, eh, juist, precies, moet je dit eh, weer aanzetten. Was weer helemaal in de, in de, in de afscheidmodus. Uh, eh, Boskat, deels Nederlands, deels Belgisch. En datzelfde geldt eigenlijk voor de, de, voorganger ook. Deels Nederlands, deels Duits. Nosoyo, ehm, Faceless hoorde je. En we gaan nog eventjes door, want we hebben nog een nieuwe single. En die komt van en wie schuilt er achter Tessa Lamers heet de dame. En ik vind hem eigenlijk best wel heel erg mooi om eh, te draaien. Het is een single die ze deze week heeft uitgebracht. Origami. in my head. I told you a thousand times what kind of mysteries I'm carrying. I'm a mystery with barriers. I don't unfold myself so easily. I never show my heart so quickly. But I want to let you solve the mysteries we made. Leuk is, eh, dit was Neil Bliss met Broken. En daarvoor hoorde je Origami van eh, niemand minder dan uh, eh, Lassette. zij komt oorspronkelijk uit Nijmegen. Maar zij resideert tegenwoordig in Rotterdam. Dus wat dat gaat, helemaal goed. Straks Nashville, Country Radio. hier bij Otte, nee, niet Otte, bij ZFM. En dan is het eh, gedaan voor deze, eh, deze donderdag. Nog eentje om het af te leren. En dat is eh, ook nog wel een leuke. Tot aan het nieuws van 10 uur. Valide met Alleen. En wij zeggen tot volgende week. Dag. alles zwart, alles zwart. zacht, het kan maar niet te hard.